Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de massale coronademonstratie in Brussel zijn 15 mensen gewond geraakt... onder wie drie politiemensen. 70 mensen zijn opgepakt. Naar schatting waren er zo'n 50.000 demonstranten op de been. In de loop van de middag liep de demonstratie op een aantal plaatsen uit op rellen. In de Europese wijk gooiden betogers ruiten in van Europese instellingen... en ze gooiden dranghekken en andere objecten naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. De Nederlandse gezondheidszorg is niet klaar voor een nieuwe gezondheidscrisis, zoals een pandemie. Daarvoor waarschuwt GGD-voorzitter Rauwvoet. Hij is vooral bezorgd over het tekort aan artsen die zijn gespecialiseerd in infectieziekten. Volgens Rauwvoet moet het aantal artsen verdubbelen en is daar 600 miljoen euro per jaar voor nodig. Dat is het dubbele van de 300 miljoen euro die het kabinet per jaar uittrekt voor de zogeheten pandemische paraatheid. Oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer vindt dat Den Haag snel een evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne moet voorbereiden. De kans dat het conflict over Oekraïne met Rusland diplomatiek wordt opgelost is heel klein, zei de Hoop Scheffer in Buitenhof. Hij vindt ook dat Nederland voor heel Oekraïne een negatief reisadvies moet geven. Ajax heeft met 2-1 gewonnen van PSV en daarmee de koppositie in de eredivisie heroverd. Aan de winnende goal van Masraoui ging een actie van blind vooraf... waarbij het leek of de bal over de zijlijn ging. Maar de videoscheidsrechter kon niet zeker zeggen of de bal volledig over de lijn was gegaan... en dus bleef de goal staan, tot woede van PSV. Verder versloeg Feyenoord NEC met 4-1. Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Utrecht klopte Sparta met 3-0. Rond deze tijd begint ook nog de wedstrijd RKC Waalwijk Fortuna Sittard. Het weer. Vanavond opklaringen en kans op dichte mist. Vannacht ligt de vorst. Morgen eerst mistig. Verder in het zuiden wat zon en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knoop in Zaandam. Daardoor 2 eh, kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond.